Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In Japan is het dodental als gevolg van de orkaan Hagibis opgelopen tot 11. Veertien mensen worden nog vermist. Volgens Japanse media zijn honderden mensen gewond geraakt. Veel slachtoffers werden meegesleurd door modderlawines en kolkende rivieren. Sommigen raakten bedolven onder het puin. Helikopters worden ingezet om mensen te redden van daken en uit ondergelopen gebieden. Gisteren lag het openbare leven in grote delen van Japan vrijwel stil. De autoriteiten hadden het advies gegeven binnen te blijven. Tienduizenden mensen zochten schuilplekken op. Max Verstappen heeft zich in de kwalificatie voor de grote prijs van Japan niet kunnen plaatsen voor pole position. Verstappen reed de vijfde tijd in zijn Red Bull en dat betekent dat hij vanaf de derde startrij moet beginnen aan de race. De Duitser Sebastian Vettel zet op het circuit van Suzuka de snelste tijd neer... en veroverde pole position. Hij was een fractie sneller dan zijn teamgenoot Charles Leclerc. De kwalificatie voor de Grand Prix van Japan werd vanwege de naderende tyfoon Hagibis een dag verschoven. De race op Suzuka begint later vanochtend om tien over zeven. De Amerikaanse staat California gaat de productie en verkoop van bond verbieden. Vanaf 2023 mogen nieuwe bondproducten niet meer verkocht worden. De grote steden Los Angeles en San Francisco kennen al zo'n verbod. Dat gaat dus straks voor de hele staat gelden. Ook verbiedt California het gebruik van wilde dieren... zoals beren en tijgers in het circus. Overtreders van deze nieuwe wet kunnen rekenen op boetes... die op kunnen lopen tot zo'n 1000 dollar. En dan het weer. In het noorden valt een bui of wat motregen. Elders is het droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Lokaal kan er een mistbank ontstaan. Later in de ochtend kans op een regen of onweersbui.